Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gezegd. De man vloog gisteren van Nigeria naar Schiphol en stapte daarover op een vliegtuig van Northwest Delta naar Detroit. De passagierslijst van de vlucht is goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Bovendien had de man een visum voor de Verenigde Staten. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn alle veiligheidscontroles uitgevoerd volgens de voorschriften. Staatssecretaris De Vries van Defensie heeft de kerstdagen doorgebracht bij de Nederlandse militairen in het zuiden van Afghanistan. De staatssecretaris was in het gezelschap van de commandant der strijdkrachten van UM. Ze bezochten militairen in Oeruzgan en Kandahar. De Vries had de grootste kerstkaart van Nederland bij zich. Een kerstkaart waarop Defensie duizenden handtekeningen van bekende en minder bekende Nederlanders heeft verzameld als steunbetuiging aan de militairen. De staatssecretaris roemde het goede werk van de militairen en de vooruitgang die afgelopen jaar is geboekt. Op de snelwegen hebben vanmiddag flinke files gestaan. Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt rond het middaguur 160 kilometer aan files. Vorig jaar op tweede kerstdag was dat 122 kilometer en in 2007 nog 80 kilometer. Op een aantal snelwegen ontstonden files door aanrijdingen, onder meer op de A2 bij Beest. Verder voerde Rijkswaterstaat spoedreparaties uit omdat het wegdek door de vorst was beschadigd. Nederland heeft officieel een witte kerst. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. Er is sprake van een witte kerst als op beide kerstdagen in de beeld een gesloten sneeuwdek ligt. Gisteren lag er 9 centimeter sneeuw in de beeld, vandaag 4 centimeter. Kerst 2009 is daarmee voor het eerst sinds 1981 een witte kerst. Het weer, af en toe regen of motregen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt geleidelijk toch dicht bij het vriespunt.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 Dit is de Winterse 50 2009. 50. dan 150 radiostations in Nederland en België. Dit is de Winterse 50. kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning song. Winter in America is cold. and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you. I wake to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough in de winterse 50. 48. practicing real hard. Yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone ready. Everybody out there been good, but why? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here.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 Halleluja, vrede op aarde, tenminste hier voor dit moment. De rode wien die ik is smaakt lichter dan twaalf procent. ik maar luien, Laat maar vriezen, daar het kraakt. Hier is de sneeuw, kan het nog mooier. Dit wens je fijne kerstdagen.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 45. Koud, hè? Bieren koud! Wat is het koud, hè? Koud, koud hè? Nou, wat is het koud, hè? 41. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you Barse 50. In 50. A long December, and there's reason to tired as you were leaving. Oh, the days go by so fast, and it's one more day. seen the ocean. I guess I should. Winterse 50. le pauvre diable qui prenait Satan pour un bleu.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 Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vijand. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. altijd zo gedaan. Laten. Winterse 50, Winterse 50, Winterse 50.